Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. Er wordt niet gedacht aan een misdrijf. Het meisje verdween gisternacht toen ze terugliep naar haar zeilboot. Het scheepvaartbedrijf IHC Merwede uit Sliedrecht heeft een order van ruim 1 miljard euro binnen van een Braziliaans bedrijf. IHC Merwede levert zes schepen voor de ontwikkeling van olievelden voor de kust van Brazilië. Het Braziliaanse bedrijf Petrobas neemt de schepen af. De schepen worden gebouwd op de werven van IHC Merwede in Krimpen aan de IJssel en Kinderdijk. Ongeveer 4000 mensen hebben er de komende jaren werk aan. Reddingsbrigade Nederland en de Poolse ambassade beginnen vandaag een campagne om Poolse zwemmers beter voor te lichten over de gevaren van zwemmen in open water. Maandag werd duidelijk dat dit jaar al zeven Poolse zwemmers zijn verdronken, van wie vijf in enkele dagen. De Poolse ambassade en de reddingsbrigade hebben informatie over veilig zwemmen laten vertalen in het Pools. Die informatie wordt nu verspreid via onder meer Poolse kranten, werkgevers, uitzendbureaus, parochies en de sociale media. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. In de algemene voorwaarden staat daar zeven dagen voor, maar die regel wordt volgens onderzoek van de Consumentenbond lang niet altijd nageleefd. Zo moest één nabestaande de kamer al opleveren voordat de overledene was gecremeerd. En een ander vond de spullen van zijn dierbaren binnen een paar dagen in vuilniszakken terug in de berging. Het weer geregeld zon en op veel plaatsen droog, maar vooral vanmiddag ook een enkele bui. Heel misschien met het onweer, het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het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 一梦选拔。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

time Michael met A Beautiful Day. Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is nog steeds David Habig. En wij gaan verder met... Summertime met Sarah Wagon. was eh, onlangs nog op het eh, North Sea Jazz Festival. En eh, ik had een nummer van hem gewonnen, Waiting. Het was trouwens vrij moeilijk om nummers van hem te vinden. Ehm, live opnames van North Sea Jazz te vinden, goede. Ehm, ik weet niet precies, misschien worden die, die nog geüpload. Maar deze heb ik in ieder geval kunnen vinden. Waiting. met Hard Plays. Ik heb een wat uptempo nummer eh, gekozen. Maar ook eh, je hoort eigenlijk de lounge ehm, klanken er doorheen. Het is, eh, ja, je kan je helemaal voorstellen dat je op een, op een strand ligt met een cocktail. En, en dan zulke muziek hoort. Eigenlijk wil ik een bruggetje gaan maken naar een beetje lounge muziek. Ehm, het is eigenlijk lounge muziek waarin je heel duidelijk de klanken van de, de jazz hoort. En het is eh, momenteel eh, staan ja, alle nummers die ik hier heb, zijn eh, drie stuks, in de top 40 van de, Nederlandse top 40. we beginnen met Klankcarousel met Sonnetans. Sonnetans. En dan had ik er nog eentje en dat was, uh, dat nummer heet Bakermat. Eh, nee, de groep heet Bakermat, het nummer heet Vandaag. Hij staat tevens ook in de top 40. Het is een wat, eh, wat sneller nummer, maar ehm, er zit de speech van <clears throat> onze Martin Luther King. Ehm, Dr. Martin Luther King zit erin verwerkt. En daardoor als je op eh, eh, YouTube zou gaan kijken, dan zie je echt mega veel views. En ook eh, allemaal discussies gaande onder, het, onder het nummer. hier komt Bakermat met Vandaag. Ja, dus bakermat, de bakermat van de samenleving. Eh, met het nummer Vandaag. Ik krijg altijd een beetje, als ik dat uh, melodietje hoor, de, de, saxofoonriedeltje... Eh, uh, dan krijg ik altijd een beetje terugblikken naar Alfred Jodokus Kwak, het beginliedje. ik weet niet wat het is. Ehm, wij gaan verder met een... Ja, welke had ik ook weer staan? speciaal voor eh, alle mensen die gisteren op de gracht in Amsterdam waren. Eh, Macklemore en Ryan Lewis met Same Love. was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, had the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition playing God nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye. I don't know. gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment, the same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. play, don't press pause. Progress march on with the veil over our eyes. We turn our back on the cause till the day that my uncles can be united by law. And kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. I can't just found joy. I'm as happy as a baby boy when he's playing with a choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, she's got a pair of eyes that are bluer than the summer skies. When you see 'em, you're gonna realize why I love my sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun, cause it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Each night, how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine.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 Alan Clark met Lose Ourselves. Ja, dan heb ik een nummer van Eric Clapton en Winton Marsalis. Ehm, en eh, het nummer is Leila. En er zit inderdaad nog een, eh, een heel stuk eh, voor. Ehm, hij praat aan elkaar. Ik heb zo ver mogelijk vooruit proberen te spoelen. voor mij moet het zo gaan beginnen. About it. Let's, let's see what you think. Yeah. <laughs> het tweede uur ZFM Jazz. Eh, dit was dus Eric Clapton en Winter Marsalis met Leila. En wij gaan verder met eh, het laatste nummer van dit uur. José González met Down the Line live uitvoeren.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 Waarschijnlijk hadden ze het gemunt op een oud-minister. Die bleef ongedeerd. De daders zijn gevlucht. Gisteren vielen ook al tientallen doden bij een aanslag in Quetta. Toen blies een zelfmoordenaar zich op tijdens een uitvaart. De meeste slachtoffers waren politiemensen. Het telecomconcern America Mobiel heeft een bod gedaan op KPN. Het bedrijf van miljardair Carlos Slim wil KPN overnemen voor 2,40 euro per aandeel. Een vijfde hoger dan de slotkoers van gisteren.